Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Job Cohen pleit ervoor om de linkse partijen op te heffen... en een nieuwe grote linkse partij te beginnen. Dat zegt de oud-partijleider van de PvdA tegen Nieuwsuur. Die nieuwe partij moet zich volgens Cohen gaan inzetten voor klimaatpolitiek... die voor iedereen betaalbaar is... en voor een ruimhartig vluchtelingenbeleid. Het verblijf van oud-president Trump in Florida is deels op slot gegaan... vanwege een uitbraak van het coronavirus. Dat melden Amerikaanse media op basis van anonieme bronnen. Het gaat om het golfresort Mar-a-Lago... waar Trump en zijn familie verblijven sinds hij twee maanden geleden aftrad als president. Over de ernst van de uitbraak is niets bekend. Een aantal medewerkers is in quarantaine gegaan. In het zuidwesten van IJsland is de vulkaan Fagradalsfjall uitgebarsten. Over een lengte van 500 meter stroomt lava. De veiligheidsautoriteiten op IJsland hebben mensen opgeroepen om niet naar de vulkaan te gaan... omdat ze dan de hulpdiensten voor de voeten kunnen lopen. Inwoners van het gebied moeten ramen en deuren gesloten houden... om mogelijk giftige gassen buiten te houden. Een team van wetenschappers doet onderzoek naar de uitbarsting. De afgelopen weken was de aarde in het gebied al erg onrustig. Er werden tienduizenden aardschokken gemeten. Het Waddenfonds gaat een nieuwe poging doen om de visvergunningen van garnalenvissers op de Waddenzee op te kopen. Het fonds biedt bijna 700.000 euro voor zo'n vergunning. Vorig jaar was die prijs 400.000 euro en toen was er geen enkele garnalenvisser bereid om zijn vergunning af te staan. Doel van de opkoopregeling is om schade door de visserij aan het bodemleven in de Waddenzee te verkleinen. De natuur moet zo de kans krijgen zich te herstellen. Ook moet het de overgebleven vissers meer perspectief bieden doordat er minder concurrentie is. Het weer. Vannacht helder en in het binnenland lichte vorst. Morgen schijnt vooral in het midden en zuiden geregeld de zon.